Mark Hokke met het NOS Journaal. De ANWB waarschuwt om alleen de weg op te gaan als dat strikt noodzakelijk is. Er zijn vanuit het hele land meldingen van omgevallen bomen... en omgewaaide verkeersborden en hekken. Het aantal ongelukken lijkt tot nu toe mee te vallen. De omgevallen bomen leiden ook tot problemen op het spoor. Tussen Eindhoven en Helmond is een trein tegen een boom gereden. Raakte niemand gewond, maar treinverkeer tussen Eindhoven en Venlo is niet meer mogelijk. dat geldt ook voor het traject Deventer-Almelo en Zwolle-Almelo. Op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en België rijden ook geen treinen meer. De storm gaat gepaard met veel neerslag in korte tijd... en trekt van noordwest naar zuid zuidoost over het land. In Noord-Holland, Friesland en Flevoland geldt de waarschuwing code oranje. En voor de overige provincies is die waarschuwing vanaf 7, 8 en 9 uur van kracht. Als laatste in Limburg. Bij het Haagse raadslid Arnoud van Doren is donderdag een inval gedaan door de politie. Dat meldt het AD. Aanleiding was het lekken van informatie uit overleg... tussen de Haagse fractievoorzitters en de commissaris van de Koning, Smit. Door het lek werd duidelijk dat Johan Remkes gevraagd was als waarnemer... voor de opgestapte burgemeester Pauline Krikke. Van Doren bevestigt dat er een inval is gedaan bij hem thuis. Hij ontkent dat hij heeft gelekt. Een uitslaande brand heeft vanmiddag in Lelystad... een autoschadeherstelbedrijf in de as gelegd. Het vuur op bedrijventerrein Noordersluis ontstond in de spuiterij... en breidde zich volgens de brandweer door de storm snel uit. De harde wind maakte het bluswerk lastig... maar inmiddels heeft de brandweer van Lelystad het vuur onder controle. Vanwege de vele rook die vrijkwam... kregen omwonenden een NL-alert met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het weer. Buien trekken dus vanmiddag en vanavond van noordwest naar zuidoost over het land. En lokaal kan daarbij in korte tijd veel regen vallen... Met name de komende uren gaat het steeds harder waaien... met daarbij zware tot zeer zware windstoten. Aan zee staat een zuidwesterstorm. In de loop van de avond neemt de wind iets in kracht af...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 It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. I don't care, As good as gone. Uh, I said. lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I feel your presence when they let you through the door. Never had a brother giving everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I. You do when I do what you do, they I play. No, no, fancy, they do me, which they stop at my Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe, girl. You never have to worry about but now you know it's crazy. Know you are it. your body's just own Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it. I'ma be right rider. I'ma be right rider. I'ma be right rider. I used to alone, but now I can't stand it. Reaching on my phone for you to put your hand. Girl, you are the one. I don't understand it. How you lighting up the room with your glow? just just your body's on fire. Show me how to control it.